De paus bleef ongedeerd. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan is het niet mogelijk om de veiligheid van de paus voor 100% te garanderen... omdat hij bijna altijd omringd is door duizenden mensen. De Japanse regering heeft een recordbegroting gepresenteerd om het economische herstel een steun in de rug te geven. In het nieuwe belastingjaar heeft Japan omgerekend een begroting van 700 miljard euro. Premier Hatoyama wil zijn campagnebeloftes nakomen dat er meer aandacht komt voor kinderen en dat er minder overheidsgeld wordt verspild. Het kabinet verhoogt de kinderbijslag nu met 10 procent de uitgaven voor openbare werken gaan flink omlaag. Japan is de op één na grootste economie ter wereld en kent de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Op kerstavond zijn uit een kerk in een dorp in het noordwesten van Griekenland tientallen waardevolle iconen en andere voorwerpen gestolen. Volgens de Griekse staatsomroep heeft de buit een waarde van miljoenen euro's. De meeste van de ongeveer 50 gestolen iconen, heilige portretten, stammen uit de 16e en 17e eeuw. De dieven sloegen toe, ondanks de aanwezigheid van veel kerkgangers. De getroffen kerk staat in het dorp Koukouli, dat elk jaar duizenden toeristen trekt. De politie is in het noordwesten van Griekenland een klopjacht begonnen op de dieven. In haar kersttoespraak heeft koningin Beatrix gewezen op de negatieve gevolgen van internet en moderne vormen van communicatie. Door die nieuwe technische mogelijkheden lijken mensen dichter bij elkaar te komen, zei Beatrix. Maar in werkelijkheid blijven ze op veilige afstand achter hun schermen. De vorstin verwees indirect naar de aanslag van Karstatus op Koninginnedag. Toen ze zei dat bij rampspoed plotseling wel medegevoel wordt opgeroepen. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten nog wat regen.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 Het zijn de laatste donkere dagen van het jaar. Dus is het weer tijd voor de winterse 50. Want ook dit jaar zenden wij hem uit. Winter in America is cold. A long December. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden.